in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. do not me. just be the war cannibal animal. I walk the corner to the ruffle that used to be a library line up to the mine cemetery now. What we don't know keeps the contract alive and moving. They don't gotta burn the book, they just remove them while arms warehouses fill as quick as a cell. Rally round the family, pockets full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They no family with a pocket full of shells. They no family with a pocket full of shells. parade. Balls at the rim! en jullie luisteren alweer naar de 28e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wellicht weten behandel ik elke week weer een ander thema. Jullie hoorden als uuropener het altijd lekkere en opzwepende Rage Against the Machine met het nummer Bulls on Parade, afkomstig van hun tweede album Evil Empire uit 1996. En daarmee is de toon heerlijk gezet voor het thema van vanavond en zoals eerder vermeld staat de hele maand april helemaal in het teken van alles wat met onze prachtige planeet te maken heeft. Vorige week had ik nog een multiculti metal uitzending met allerlei inheemse metalbands uit alle uithoeken van de wereld. Vanavond op deze tweede paasdag staan de prachtige diersoorten gepland in een wat luchtige uitzending. De komende twee uur ga je een grote selectie hardrock en metal nummers met diersoorten in de titel horen. Terwijl niet alle nummers daadwerkelijk over dieren gaan. Maar meer spreekwoordelijke titels zijn, oh, zoals ook in Bulls on Parade, niet echt over stieren gaan dus. Dit nummer gaat over het Amerikaanse leger en hun agressieve tactieken. Het vermeldt hoe de wapenindustrie oorlog aanmoed, eh, aanmoedigt om militaire contracten te krijgen... met regels als wapens, geen voedsel, geen huizen, geen schoenen, geen nood... Eh, voer het oorlogsdier gewoon. En wat we niet weten, dat houdt de contracten levend en in beweging. Het nummer is een van de bekendste nummers van de band... en bevat een ongebruikelijke gitaarsolo van Tom Morello... waarbij hij geluiden vergelijkbaar met een draaitafel maakt. Ga door naar het eerste blokje dieren, in de titels en zijn de apen aan de beurt. Er bestaan in totaal zo'n 180 soorten apen op de wereld... in allerlei soorten en maten. Helaas worden veel soorten met uitsterven bedreigd... vanwege de massale ontbossing van hun leefgebied. In het blokje draai ik de Peter Gabriel cover Shock the Monkey van Cold Chamber met Ozzy Osbourne. En Aerosmith met Monkey on My Back. En aansluitend op Cold Chambers Shock the Monkey... hoorde je de mannen van Aerosmith met Monkey on My Back. Afkomstig van het album Pump uit 1989. Ook dit nummer gaat niet over het dier zelf... maar meer over de spreekwoordelijke last die zij meedroegen... in de vorm van de vele drugsgebruik waar zij mee worstelden. Ik doe nog een apenblokje, aangezien er veel nummers zijn met het dier in de titel. En omdat het onze verre voorouders zijn natuurlijk. De volgende twee bands zijn ook meteen aan elkaar gelinkt. We beginnen met de grootste grunge band aller tijden, Nirvana. Met de dit jaar alweer 28 jaar geleden overleden frontman Kurt Cobain. Het is nu langer geleden dat hij overleed dan dat hij oud werd. Het nummer Very Ape vinden we terug op het album In Utero en 1993... en is een van de nummers van Cobain die gaat over de macho man. Ook niet specifiek over het dier zelf... maar wel een verwijzing naar het gedrag van de mens. Vergelijkbaar met de mensnaap. Aansluitend daarop hoorde band van drummer Dave Grohl... die ooit bij Nirvana gedrumd heeft en nu met zijn band Foo Fighters groot succes heeft. Onlangs is helaas zijn drummer Taylor Hawkins op slechts 50-jarige leeftijd overleden. Hun hoor je met het nummer Monkey Ranch, een heerlijk klokje nu Nirvana met Very natuurlijk Nirvana na de Foo Fighters. Met Monkey Ranch en Nirvana met Fairy Ape. En het nummer opent het album Color in the Shape uit 1997. Eh, lekker stevig van de Foo Fighters. Textueel gaat het over het realiseren dat jij de oorzaak bent van alle relatie, eh, relatieproblemen... en dat je zoveel van die, degene houdt dat je haar wil bevrijden van die problemen. In die videoclip zien we voor het eerst eh, Taylor Hawkins op drums... terwijl Dave Grohl deze op het album voor zijn rekening nam. Hij regisseerde ook de videoclip en genoeg wat betreft de apen in de titels... door naar de katten en de varkens in het volgende blokje. De band Ugly Kid Joe had in 1992 een grote hit... met de cover van Harry Chapin's eh, Cats in the Cradle... die in 1974 verscheen en vinden we terug op het album America's Least Wanted uit 1992. Het werd een grote hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en de VS. En ook Johnny Cash nam zijn versie op van dit nummer. Je hoort daarna de klassieker War Pigs van Black Sabbath weer. Dat ook niet op de varken zelf slaat, maar wordt gezien als een van de eerste anti-oorlognummers ooit gemaakt. En ook als een van de beste Black Sabbath nummers ooit. Aanvankelijk zou het nummer Walpurgis naar de satanische kerstmis vernoemd geheten hebben. Maar later werd het veranderd naar War Pigs, wat dan weer staat voor de vechtende soldaten tijdens de oorlog. En je hoort ze nu dus achter elkaar. But it's sure nice talking to you, Dad It's been sure nice talking to you And as I hung up the phone, it occurred to me He'd grown up just like me My boy was just like me masses Just like witches at black masses Evil minds that plot destruction Sorcerer of death's construction In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Oh Lord, yeah darkness world stops turning Ashes where the body's burning No more war pigs have the power And as God has struck the hour Day of judgment God is calling war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. dat was natuurlijk Black Sabbath met hun metalklassieker War Pigs. Een protestsong tegen de Vietnamoorlog. Afkomstig van hun tweede succesalbum Paranoid uit 1970. Ik had hem natuurlijk al een aantal keer eerder gedraaid in mijn vorige uitzendingen. En ook vanavond past hij perfect in het thema. Het volgende blokje, dierengerelateerde nummers, bevatten de trouwe viervoeters... die we graag als huisdieren houden. Ik ben zelf meer een kattenmens, maar honden zijn natuurlijk ook heel erg populaire huisdieren. Uiteraard zijn er heel veel nummers over honden geschreven of gebruikt in de titel... maar ik kon er toch gelukkig twee vinden die ik zelf ook heel erg lekker vind. Allereerst hoor je zo de eigenzinnige funky rock metal band Primus... met een nummer over veel te veel puppies. En aansluitend de mannen van Page Plant met een nummer over een studiohond. Allereerst even even wat achtergrondinfo over Too Many Puppies. Zoals het nummer dus heet. Het was de tweede single van hun debuutalbum Frizzle Fry uit 1990... en het allereerste nummer wat bassist en zanger Les Claypool ooit schreef. Ik ga zo direct het eh, heropgenomen nummer eh, eh, draaien van het album uh, Rhinoplasty uit 1998. En dus met drummer Brain. En in werkelijkheid gaat het nummer niet echt over schattige hondjes... maar over de veel te jonge soldaten die naar de oorlog werden gestuurd... waar ze dus als parodie de Dogs of War mee worden eh, bedoeld. In dit geval dus de puppies. Het nummer werd zes jaar eh, voor de Golfoorlog begon geschreven... maar ging, uiteindelijk, of, eh, ging waarschijnlijk over het geweld wat er in die tijd plaatsvond... zoals tijdens de Iran-Irak-oorlog en de Sovjet-Afghanistan-oorlog. Je hoort dus nu Primus met, zoals gezegd, Too Many Puppies... en aansluit en de andere klassieker van Led Zeppelin. Bye. Too Many Puppies van Primus, Led Zeppelin met hun Black Dog... dat alweer ruim 50 jaar oud is. De dag van vandaag. Het nummer werd in 1971 uitgebracht als single... en opent hun vierde album, toepasselijk getiteld Led Zeppelin 4. En... Het haalde in Nederland de 22e plaats als hoogste positie... en stond vier weken in de top 40. Het nummer verwijst naar een oude zwarte Labrador Retriever... die tijdens de opnames rondzwierf buiten het complex... en nog altijd seksueel actief was. Net zoals de hoofdpersoon in het nummer... die steeds op zoek was naar de liefde van een vrouw... en het geluk wat hem toekwam. We komen langzaamaan aan het einde van het eerste uur van Play It Loud. Maar ik heb nog drie eh, nummers voor jullie in petto... met het laatste volledige blokje. Een afstammeling van de hond als titel in de nummers. Ik heb het natuurlijk over de wolf, die zich sinds een tijdje weer gesetteld heeft op de eh, Veluwe. En steeds vaker wordt gezien, maar helaas ook wordt aangereden. Deze prachtige dieren verdienen daarom ook aandacht in deze uitzending... met maar liefst drie nummers in de titel. Het eerste nummer in is van trash-legende Metallica... en vinden we terug op hun gelijknamige zwarte album uit 1991. Het gaat over een man die verandert in een weerwolf tijdens volle maan... en wordt verteld vanuit het perspectief van de gedaanteverwisseling na Metallica hoor je de gothic en doom metal band van Weilen Peter Steele... met een nummer over deze volle maan. Maar eerst dus Metallica. be. great day, I will teach. Paranoia van Typo Negative. Afkomstig van hun succesvolle album October Rust uit 1996. Ook dit nummer gaat over een persoon die verandert in een weerwolf... en vervolgens orale seks heeft met een ongestelde vrouw. Lekker gezellig. Wolfmoon is ook de naam van de volle maan dat in januari gebeurt. Tevens de maand dat wolven het meest huilen in tijdens het paarseizoen. De subtitel Zoanthropic Paranoia refereert weer naar degene die gelooft... dat hij meer dier is als mens, zoals in dit geval de wolf... met een sterk verlangen naar mensenvlees tijdens een seksuele ontmoeting het laatste nummer van het eerste uur wat ik ga draaien is van Disturbed. Eh, getiteld The Animal en verwijst eveneens naar de wolf. En is geïnspireerd door de film The Wolfman met Anthony Hopkins en Benicio Del Toro uit 2010.